mij. En maakt mijn hart eens blij. Louise, mijn hart, die ben jij. Kom, laat ons dan. zat stil te wachten en in mijn gedachten vroeg ik wat mijn hart zo graag wou. Toe, kom en dans met mij. En maak mijn hart eens blij. laat ons dansen gaan. Dan wij altijd voortaan. Louise, door het leven gaan. Toch ben ik gaan vragen, al duurde het dagen en maakte het wachten me lang het eerst in mijn leven begon ik te beden en vroeg ik jou wat ik verlang. laat ons dansen gaan.